Supermarkten verkochten wel meer producten, maar de bestedingen aan diensten, zoals het openbaar vervoer of een bezoek aan een restaurant of het theater, daalden met bijna een kwart. Het aantal bevestigde coronabesmettingen is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie afgelopen 24 uur toegenomen met ruim 183.000. Dat is een record. De meeste nieuwe besmettingen waren in Noord- en Zuid-Amerika. Wereldwijd hebben nu meer dan 8,7 miljoen mensen een positieve test gehad. Bij een vleesverwerkingsbedrijf in Wales zijn 158 medewerkers positief getest op het coronavirus. Alle ruim 500 medewerkers zitten in quarantaine. Zo'n 400 mensen zijn inmiddels getest. De plaatselijke GGD in Wales denkt dat er meer besmettingen bijkomen. In Wales mogen volgende week maandag scholen weer deels open. Maar door de uitbraak blijven scholen rond het bedrijf langer dicht. Vanaf vandaag kunnen flexwerkers een beroep doen op noodhulp. Het UWV opent vandaag het TOFA-loket, de tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten. De hulp is bedoeld voor flexwerkers die in februari minimaal 400 euro verdienden en in april minstens de helft daarvan verloren. Flexwerkers kunnen 550 euro bruto per maand terugkrijgen.